voor spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Argentinië is tegen oud-piloot Julio Potsch levenslang geëist. De Nederlands-Argentijnse Potsch was volgens het Argentijnse Openbaar Ministerie... in de jaren 70 en 80 betrokken bij dodenvluchten. Tegenstanders van het generaalsbewind werden levend boven zee uit vliegtuigen gegooid. Potsch heeft altijd ontkend dat hij daarbij betrokken was. Het Openbaar Ministerie gaat de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, niet vervolgen. De Groninger Bodembeweging had om vervolging gevraagd. De belangenorganisatie vindt dat de NAM opzettelijk huizen heeft vernield bij de gaswinning in Groningen. De Groninger Bodembeweging neemt geen genoegen met de uitspraak van het OM en stapt daarom naar het gerechtshof. De PC Hoofdprijs gaat dit jaar naar de Surinaamse schrijfster Astrid Roemer. Ze krijgt de prijs voor haar hele oeuvre. De literatuurprijs is dit jaar bestemd voor verhalend proza. De romans van Roemer leiden volgens de jury tot literaire verbeeldingen van de Surinaamse geschiedenis. De PC Hoofdprijs wordt op 19 mei uitgereikt in het Letterkundig Museum in Amsterdam. Ramkrakers richten zich steeds vaker op mobiele pinautomaten in supermarkten. Dat zegt het Centraal Bureau voor Levensmiddelen. De afgelopen jaren hebben banken veel maatregelen genomen... om het aantal ram- en plofkraken in de buitenlucht terug te dringen. En dat is ook gelukt. Daardoor richten criminelen zich nu steeds vaker op geldautomaten in supermarkten. Volgens het CBL zijn er dit jaar zo'n 20 pogingen tot een ramkraak gedaan. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken. Er kwamen bijna 2 miljoen mensen, een stijging van 18 vergeleken met vorig jaar. Volgens het museum is dat vooral te danken aan de opening van de nieuwe ingang en aan de tentoonstelling Monk van Gogh. Het weer nog vrijwel overal droog en wisselend bewolkt. In het noordoosten komt lokaal nog dichte mist voor. Het wordt 7 tot 10 graden en de wind is zwak tot matig. Vanavond vanuit het zuiden regen, morgen bewolkt met hier en daar regen.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 maar door ziekte geveld. Ik wens haar uh, van harte beterschap toe. En als het een beetje zit, ja, meezitten, moet ik zeggen... dan komt er toch nog wat regionaal nieuws voorbij rond de klok van half één en half twee. Ik ga gewoon even voor u kijken op het internet... of er eh, hier lokaal nog wel spannende dingen aan de hand zijn of zijn gebeurd. Ja, nou, met een beetje geluk gaat mij dat lukken. En eh, eh, with a little, little luck. Maar weet niet u dat iets zegt, with a little luck. Dat is een titel van een liedje. En dat wordt door vleugeltjes gedragen door Winks. Wings, Paul McCartney, With a Little Luck. Nou, ik weet niet of u het eh, is opgevallen, luisteraars. Heeft u gehoord? Heeft u gehoord wat ik hoorde? Do you hear what I hear? What I hear, what I hear, what I hear. Said the night wind to the little lamb. Do you see what I see? See what I see. Way up in the sky, little lamb. what I see. A star, a star, dancing in the night with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, Do you hear what I hear? the sky, shepherd boy. Do you hear what I hear? A song, a song, high above the tree, with a voice as big as the sea. With a voice as big as the sea. Said the shepherd boy to the mighty king, Do you know what I know? In your palace warm, mighty king, Do you know what I know? A child, a child shivers in the cold, let us bring him silver and gold let us bring him silver and gold. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to what I say. The child, the child sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. to als u bij eh, zichzelf denkt van ja, wie was dit nou weer? We kennen het nummer natuurlijk van de Beach Boys, God Only Knows. Paul McCartney zei eens van dit is een van de mooiste popsongs eh, ooit geschreven. Eh, dit was de uitvoering van Justin Hayward. En Justin Hayward, luisteraars, die kent u van de Moody Blues. Ik noem zo maar even het nummer Nights in White En Dan gaat er wel een belletje bij u rinken. Rinkelen. En ja, de, de man Justin Hayward, hij is nog steeds actief in de muziek. Hij treedt nog steeds op. Ik heb hem eh, een jaar of twee geleden heb ik hem live gezien in de Ziggo Dome in eh, Amsterdam. Eh, nee, daarna nou, nou lieg ik. Nee, het was de Heineken, het Heineken Music House. en, en, ja, een fantastische akoestiek in die zaal. Maar die Justin Hayward, die ziet er gewoon nog uit als een jonge god. En die zingt ook nog als een jonge god. En eigenlijk het stemgeluid wat u zojuist hoorde op het nummer God Only Knows wat ik draaide. Ja, dat is gewoon eigenlijk eh, nog het stemgeluid wat hij nog, nog altijd heeft. Dus eh, ja, fantastisch eh, om te draaien. we gaan even de, Witte Kerst in met Roy Black. Roy Black, volgens mij een Duitser. Nou, best wel een hele mooie donkerbruine stem, luisteraars. Een donkerbruine stem. Kunnen we wel gebruiken zo rond de kerstdagen. Want eh, ja, donkerbruine stemmen, die zorgen er altijd voor... dat er een donkerbruin verlangen eh, eh, eh, bestaat naar een witte kerstmis. Nou, die witte kerstmis werd ook nog bezongen. I'm dreaming of a white Christmas. Het zal wel bedromen blijven, want als ik eh, ja, de weergoden mag geloven... dan eh, krijgen we een kerst met palmbomen en een mooie stretcher... Dan kan je met je kerstbomen naar buiten... en dan kan je gewoon lekker eh, met je stretcher onder de kerstboom gaan liggen in het zonnetje. Zo is het. Het wordt gewoon erg warm weer. Ja, dat is eigenlijk bijna niet voor te stellen. Hè? Nou, zullen we Mary er even bij halen in de morning? Nothing's quite as pretty as Mary in the morning. When through a sleepy haze I see her lying there, soft as the rain that falls on summer flowers, warm as the sunlight shining on her golden hair. Mm. When I see her there so close beside me. I want to take her in my arms, the ache is there so deep inside me. And nothing's quite as pretty as Mary in the morning chasing a rainbow in a dream so far away. And when she turns to touch it, I kiss her face so softly. And my Mary wakes to love another day. Mm-hmm. My Mary's there. sunny days or stormy weather. She doesn't care, cause right or wrong, the love we share, we share together. And nothing's quite as pretty as Mary in the evening kissed by the shades of night and starlight on her hair. And as we walk, I hold her close beside me, all our tomorrows for a lifetime we will share. hmm Nothing's quite as pretty as Mary in the morning. Nothing's quite as pretty Feliz Navidad. José Feliciano, de blinde Spaanse gitarist. Die fantastisch zingt en een heel vrolijk kerstliedje heeft opgenomen. Waar u zojuist uh, getuige van was. Luisteraars, ik wens u natuurlijk ook een eh, hele fijne dagen alvast toe. Ah, ik heb het eigenlijk al diverse malen al gezegd. En eh, het zal ook nog wel veel keren gezegd worden voordat de kerst aanbreekt. Maar ik meen het uit de grond van mijn hart. Ik wens u allemaal een hele fijne tijd toe. En ik hoop dat u met plezier luistert naar ZFM Zandvoort. En zo tijdens de lunch geniet van mooie muziek. Ik doe dat in ieder geval wel. En uh, ik vind het zo jammer dat de man is uh, overleden. En dan heb ik het over John Denver, want die kon ook zo prachtig zingen.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 came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, and they shouted out with glee, Rudolph, red-nosed reindeer. luisteraars, ja, mijn sidekick, eh, sidekick is een, eh, eh, iemand die je assisteert tijdens de uitzending. Ja, die is ziek, die heeft een migraineaanval, die kon niet komen vanmiddag. En ik wens haar nogmaals beterschap, dat heb ik het natuurlijk over Imka Drommel. moest ik zelf even wat nieuws voor u vergaren. Nou, is me wel gelukt hoor. in de eerste plaats luisteraars een bericht, een beetje triest bericht eigenlijk... dat de, de raadsvergadering die zou plaatsvinden 15 december hier in Zandvoort... die is verplaatst naar 22 december Komt allemaal doordat uh, plotseling eh, raadslid Willem eh, Wisman is overleden. Ja, en dat is natuurlijk een trieste gebeurtenis... en reden genoeg om zo'n raadsvergadering uit te stellen. Dus de raadsvergadering van vanavond, 15 december... is verplaatst naar dinsdag de 22 december. En dan heb ik het over de klok van 8 uur. Nou, in allerlei plaatsen wordt er van alles gedaan voor vluchtelingen. Het is natuurlijk belangrijk dat ze niet alleen maar rondhangen in de locatie waar ze zijn opgevangen. Het is natuurlijk ook eh, noodzakelijk dat ze zijn... Eh, dat ze goed bewegen. Nou ja, bewegen doen ze vaak wel hoor. Want ze lopen dan buiten een beetje in de weer te slenteren. Dat is ook niet de bedoeling. Ze gaan eh, sporten. En dat doen ze in Beverwijk. Eh, het, het vluchtelingenelftal van opvang De Koepel in Haarlem... kan zaterdag veilig het veld op. Ze spelen dan een wedstrijd tegen het eerste van Haarlem-Kennemerland... in het HFC-stadion met gedoneerde scheepbeschermers van de sportzaak, van een sportzaak uit Beverwijk. mag geen reclame maken, dus ik ga niet verklappen welke sportzaak het is. Maar er zitten er niet zoveel, dus u kunt eh, zichzelf even oriënteren... zo op de Breestraat in Beverwijk. Dan eh, wandelt u daar, ziet u sportzaak en denkt... hé, hey, die sportzaak, ja, die heeft gedoneerd. Zodat de vluchtelingen kunnen sporten. De vluchtelingen uit de koepel, ik zei zojuist eh, sport in Beverwijk. Nee, in Haarlem. Het HFC Stadion. Stadion en Nogmaals dus met gedodeerde scheenbeschermers van de sportzaak uit Beverwijk. Men doet er alles aan om die vluchtelingen dus eh, bij te staan... en om ze toch wat eh, vrolijkheid te bezorgen zo rond deze mooie dagen. Wat begon als meetrainen met de voetbalclub van een eh, paar Syrische talenten... die in de oude gevangenis verblijven... is er inmiddels een fanatiek team ontstaan. Ze trainen een paar keer per week en mogen nu voor het eerst sinds lange tijd... weer een echte wedstrijd spelen. Er was één probleempje. De voetballers hadden nog geen scheenbeschermers. Nou, na een oproep eh, op onze site hoefde André van Wijk... Of, oh, nou, nou, maak ik toch bijna reclame. Ga ik niet doen. Nou, in ieder geval iemand uit Beverwijk die een sportzaak heeft... die heeft 15 eh, scheenbeschermers eh, bezorgd. Dus voor het elftal en vier reserve. Nou, dat is toch mooi. Sowieso is het verplicht door de KNVB, zeker met wedstrijden... en met training wordt het ook verplicht, vertelt meneer van Wijk... Eh, om schermers te dragen. Hij vindt het belangrijk dat de voetballers veilig het, eh, veld op kunnen gaan. Ik hoop dat iedereen eh, een, blij, blessure... Zeg ik het goed? Blessure. Ja, blessurevrije wedstrijd kan beleven. Nou, ja, leuk voor die vluchtelingen. En, ja, en gezond. En bewegen is gezond. En ja, ze moeten toch een beetje actief blijven, vind ik. Hè? Vindt u toch ook, luisteraars? Met mij? Ja, dat vindt u ook. Dus even kijken wat ik nog meer voor Niels voor u heb. Want ik moet het allemaal een beetje zo tussen de regels eh, door eh, verzamelen. Of tussen de plaatjes door verzamelen. Omdat ik vanmiddag alleen zit en hier eh, bij ZFM Zandvoort dus nu ook sidekick ben. Ja, zo gaat dat. Nou, in ieder geval, Imka kan er niks aan doen. Die heeft migraine en Imka nogmaals. Ik heb het al vele malen geroepen. beterschap. Met de kerst in aan toch komt het, kerst, het kerstpakkettenverkeer natuurlijk ook weer in volle gang. Steeds meer ontvangers van zo'n pakket zien het als een mooi gebaar om eh, aan te bieden ook aan de voedselbank. Voor de klanten van de voedselbank betekent dat een enorm lichtpunt bij de kerstviering. Dat geldt natuurlijk eh, voor Haarlem. Ik weet niet of er hier in Zandvoort ook een voedselbank is. Eh, respect als dat zo is. Maar in ieder geval in Haarlem is die er wel. En er zijn dan gewijzigde openingstijden. Wilt u overigens een, kerstpakket doneren. Breng het dan naar de locatie van de voedselbank aan de Oostvest 54 in Haarlem. Nou, in verband met de feestdagen zijn die openingstijden dus veranderd. De locatie aan de Oostvest is alleen open op woensdag 23, donderdag 24, maandag 28, dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december. En dat geldt dan eh, s ochtends tussen 9 en 12 uur. Nou, nog een berichtje. De exploitant van een mobiele uitkijktoren... die normaal gesproken alleen grote Europese steden aandoet... heeft zijn oog laten vallen op Zandvoort. Nou, waar je juist kleine eh, woonplaats groot in kan zijn, dan maar, zeg ik dan maar. Hè. Om de zogeheten City Skyliner mogelijk te maken... heeft het college van burgemeester en wethouders in Zandvoort aangegeven... in principe eh, bereid te zijn eh, dit allemaal toe te staan. Wethouder van Toerisme en Economie Gerard Kuipers hij vertegenwoordigt D66 in het college. Ik verwacht eh, veel media-aandacht voor deze Nederlandse primeur. De toren creëert al in het eh, voorseizoen een verbinding tussen het strand, de boulevard en het centrum. En zo kunnen nieuwe bezoekers Zandvoort ontdekken en hopelijk de lokale economie stimuleren. Volgens de wethouder zijn er ook eh, ondernemers heel, of zijn alle ondernemers ook heel positief over het plan. Het beleid van PAP-app Zandvoort biedt werkelijk, eh, wettelijk gezien mogelijkheid tot het, eh, het houden van dergelijke activiteiten. Zo kan Zandvoort uitgroeien tot een plaats waar organisaties hun tijdelijke initiatieven kunnen ontplooien. Dat allemaal al dus wethouder Gerard Kuipers. Ja, nog een beetje een nabericht. Een man is vanmorgen vroeg eh, in Haarlem gewond geraakt nadat hij van een balkon was gevallen. De man stokte rond vijf uur in de vroege ochtend van onbekende hoogte naar beneden. Dat gebeurde bij een woning aan de Zwedenstraat in Schalkwijk. Diverse hulpdiensten waren met spoed ter plaatse waar de man is gestabiliseerd en vervolgens naar het ziekenhuis is overgebracht. Hoe het nu met hem is, is helaas nog niet bekend. wil u zo vast ook wel het weer van me horen. Gaat ook goed komen. Ik ga het nog even opzoeken voor u. Eerst een plaatje en dan gewoon, uh, ja... De weerberichten, luisteraars. Want de weer, eh, het weer is erg belangrijk. Nou, als ik naar buiten kijk, dan zie ik een lekker zonnetje. Toch? U toch ook? Kom in elk geval thuis, hoor, met kerst. Dat, dat, dat u dat weet. Ik ben, ik ben thuis met kerst. even more je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik wil er een beetje een kerstliedje achter hebben, hoor, ook achter het weerbericht. Happy holiday, luisteraars. Happy holiday, want het breekt opnieuw weer een uh, uitzonderlijk zachte periode aan. Midden in de eerste wintermaand krijgen we te maken met de lenteachtige temperaturen van 13 tot 16 graden. U hoort het goed. Ja, toch een gelukkige eh, vakantietijd eh, wordt er gezegd door de Carpenters. Eh, donderdag, dan wordt het voorlopig de warmste dag met in de beeld een maximum temperatuur van ongeveer 15 graden. Nou ja, dit soort temperaturen mogen we normaal in april verwachten. Dus eh, dat, dat, dat, slaat natuurlijk ook weer eh, allerlei warmterecords. Die staan allemaal weer op het spel, want eh, zelfs de warmste decemberdag alle tijden dreigt dit te worden. De 15 graden op donderdag die wordt verwacht is ruim voldoende om de warmste 17 december ooit gemeten te kunnen worden. En daar ook tot te worden uitgeroepen. En zelfs warmer dan 15,3 graden wordt het in dit beeld. En dan noteren officieel de warmste decemberdag ooit huidige record van 15,3 graden is gemeten op 24 december 1977. Was toen ook al zo warm, jongen. Ja, ook de hoogste temperatuur, eh, eh, de nee, eh, het hoogste december minimum is geldig. en in het geding, op 12 december 2000 werd in de wereld werd het niet kouder dan 12,2 graden. Maar nou, donderdag komt de minimumtemperatuur rond deze waarde uit. Dat zou dus ook een opnieuw een record verbroken kunnen worden. Het weerbeeld is vanaf woensdag grijs met niet of nauwelijks ruimte voor de zon. Woensdag regent het erbij, een groot deel van de dag en donderdag. Ja, dan is het gelukkig weer een beetje droger weer, overwegend droog. Nou, ik zei het al, een zachte aanloop naar de groene kerst. Grijs en zachte weer lijkt langdurend, langdurend te worden. Tot en met de eerste dagen na het weekend schommelen de maxima zo rond de 13 graden. Eerst valt er af en toe wat neerslag. Na het weekend gaat het daarbij vaker en meer regenen. Richting de kerstdagen wordt het iets minder zacht. Hm. Met waarschijnlijk middentemperatuur rond of iets eh, boven de... Nee, onder de 10 graden moet ik zeggen. In het koudste scenario, daar is 2% kans op... dan mogen we tijdens de kerstdagen een normale temperatuur van 1 graad s'nachts... en 5 à 6 graden overdag verwachten. Nou, de kans op een witte kerst is dan ook nieuw heel en de kans op een vlokje sneeuw is kleiner dan 5 Hooguit uit uw spuitbus. Nou, tot zover het weerbericht dan. Ga ik straks nog even naar de bioscoopagenda voor u kijken. Want misschien wilt u wel een filmpje pakken zo deze dagen als u vrij hebt. Met het hele gezin of uh, spannende film met z'n tweeën als volwassenen. Nou, een enge film in de nacht. Ik weet niet wat hier allemaal draait. Ga eens even kijken zo. Ik laat eh, de Carpenters nu even een toontje lager zingen... want ik had het zojuist over de bioscoop. Nou, ik wil het gewoon net als in de film. Nou, dan moet je een toontje lager. in de film Ik Wil Het. Ik ga eens even kijken, luisteraars, eh, welke films ze zo allemaal eh, draaien hier in Zandvoort. Is even kijken. Eh, we gaan eerst naar vandaag. Dat lijkt me een goed plan. The Good Dinosaurus. De Goede Dinosaurus. Nou, dat is een, natuurlijk een animatiefilm. En die draait vanaf half twee vandaag. En ook morgen. En de Dummy en de Mummy en de Sphinx van Shekaba. die draait om half vier. Journey to the, to the Shore. Een eh, reis naar de kust. Nou, kunt u hier in Zandvoort ook maken. Maar u kunt hem ook maken in Circus Zandvoort hier in de bioscoop. Eh, daar. Oh, dat begint om half acht allemaal. Nou, eh, dat is dus vandaag en morgen. En dan overmorgen, Ladies Night, jawel. Mannenharten. Nou, dat is om half acht. Uh, is niet helemaal een nacht dus. Het begint om half acht. Mannenharten, zo heet die film. Er is heel veel veranderd in de levens van onze mannen maar ook in de mannenharten. Zo blijkt eh, de liefde weer alles behalve een sprookje. Nou, wat dat allemaal gaat betekenen, dames. U moet het maar zelf gaan beleven. Eh, Journey to the Shore, wat is dat voor film nou? Uh, Yuzuke, die verdwijnt op zee. Drie jaar later staat hij plotseling weer bij zijn vrouw. Mizuki, allemaal moeilijke namen. daar staat hij dan weer voor de deur. En zij is niet alleen onder de indruk van zijn verhaal. Dus stelt Yuzuke haar, haar voor om een reis te ondernemen langs alle mensen die hem geholpen hebben tijdens zijn verdwijning. Journey to the Shore. Nou, wanneer, draait hij ook weer eens even kijken? Journey to the Shore. Oh ja, woensdag 16 december om half acht. Nou, de geweldige James Bond film. Daar is natuurlijk iedereen helemaal gek van. En eh, die draait ook hier in Zandvoort. Het is een actiefilm van maar liefst 150 eh, minuten lang. Eh, eens even kijken, die draait... Dan moet ik even spieken. Oh nee, zaterdag pas. Zaterdag 19 december om, eh, om 9 uur. Nou, dan mag je wel eh, op kaartjes af, want dat is meestal wel uitverkocht. Dus zaterdag 19 december, aankomende zaterdag 9 uur... die spectaculaire Spectre James Bond film hier in Zandvoort. Eens even kijken hoor. Bombini Holland, wat is dat voor film? Moet even spieken. Meer informatie, dat moet ik even aanklikken. Eh, ja, dat is een jeugdfilm, denk ik. Zo ziet het er in ieder geval wel uit. Op 27 december is die, uh, of vanaf 27 december is die te zien in Circus Zandvoort. Zondag 27 december. Nou, dan moeten we nog maar eventjes uh, eh, googelen op het internet... wat daar dan precies de aanvangstijden van zijn. Dus even kijken, nou ja, Woezel en Pip op zoek naar de Sloddervorst. Die wordt, die wordt verwacht. Nou, die night heb ik net al gezegd. Eh, die is dus, eh, eh, even kijken hoor, 17 december. en dat begint om, ja, om half acht. Ik zei het, donderdag 17 december. Het is niet helemaal een ladies night. Het is een beetje een ladies avond eigenlijk. Nou, zo wil, zo wil ik u eventjes geïnformeerd hebben... over wat er hier in Circus voor in het, bioscoopdagen bioscoop te doen is. u kunt natuurlijk altijd op internet kunt u ook zelf even googelen daar cinemacircuszandvoort.nl. En dan vindt u alle informatie keurig op een rijtje. Heel mooi eh, overzichtelijk met fotootjes erbij, trailers erbij. Kunt u een eh, stukje voorgenieten van de film. Allemaal goed. Nou, dan ga ik weer verder met muziekluisteraars, want daar zit ik hier voor. En eh, wat dacht u van Neil Diamond met Girl, You'll Be a Woman Soon. You'll be a woman soon. Love you so much, can't count all the ways I die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman. take my hand Girl, you'll be a woman soon, soon You'll need a man I've been misunderstood for all of my life But when the same girl just cuts like a knife The boy's no good well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they will. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please, come take my hand. You'll be a woman soon. Please come take my hand. kerst. Er zijn toch mensen die denken, die banen een beetje. denken, jammer nou toch weer. Nou, het zou graag even door de sneeuw willen rollenbollen. Nou, bied ik u zo aan het eind van het eerste uur van uh, Zandvoort Lunch... nog eventjes een winterwonderland. Krijg hulp hoor. En Murray, die helpt me. Bells ring, listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone Stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige